Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Colombiaanse hoofdstad Bogota is senator Miguel Uribe neergeschoten. Dat gebeurde in een park tijdens een campagnebijeenkomst. Volgens lokale media is Uribe ernstig gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politicus van 39 is een mogelijke kandidaat voor de presidentsverkiezingen in Colombia in mei volgend jaar. Hij is lid van de conservatieve partij Centrum Democraten die oppositie voert. Die partij en ook president Gustavo Petro veroordelen de aanval. De burgemeester van Bogota zegt dat er een verdachte is aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vindt dat Rusland krachtig tot de vrede moet worden gedwongen. Hij reageerde op de nieuwste Russische aanvallen op de stad Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne. Daarmee zouden zeker twee mensen zijn gedood en 18 gewonden zijn gevallen. Zelensky noemde het een vredemoord en puur terrorisme. Hij sprak tegen dat de aanvallen een tegenreactie zouden zijn op de Oekraïnse droneaanvallen op Russische luchtmachtbasis vorige week. Vrijdagnacht kwamen drie mensen om in Kharkiv bij een grote Russische luchtaanval. Zeker 19 mensen raakten toen gewond. In München heeft een vrouw twee mensen neergestoken. De politie heeft haar daarna neergeschoten. De vrouw overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen, zegt de politie. De aanvallen waren in de buurt van een evenemententerrein... waar ieder jaar het Oktoberfest wordt gehouden. Een man en een vrouw raakten licht gewond. Toen de politie de vrouw wilde aanhouden, bleef ze het mes vasthouden. En vervolgens openden agenten het vuur. Volgens Duitse media komt de vrouw uit Bulgarije. Ze zou mentale problemen hebben gehad.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

love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 walking they don't like Uit Zandvoort. ZFM. para, para, para.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 cheese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 龙。